En in Frankrijk werden ruim 94.000 besmettingen gemeld. Het hoogste aantal sinds de start van de coronapandemie. En ook in het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal maar stijgen. Daar werden ruim 122.000 positieve tests gemeld. In Nederland zijn de afgelopen dag ruim 12.500 nieuwe positieve coronatests gemeld. En dat zijn er ruim 800 minder dan gisteren. Het Outbreak Management Team ziet voorlopig geen aanleiding om de lockdownmaatregelen aan te passen. Dat schrijft het OMT vandaag in een advies aan de regering. Gisteren verscheen nog een Britse studie waarin waaruit bleek dat de Omicron-variant waarschijnlijk minder ziek maakt. Maar het OMT vindt dat er nog te weinig bewijs is. Het OMT denkt binnen twee weken voldoende gegevens te hebben om hierover te oordelen. Demissionair minister De Jonge moedigt het gebruik van FFP2-maskers in de zorg aan. Ook al vinden veel deskundigen dit extra beschermende mondkapje niet nodig... bij contact met coronapatiënten. Het ministerie van Volksgezondheid gaat de mondkapjes voor een laag bedrag... aan zorginstellingen aanbieden. De nieuwe quarantaineregels voor kinderen van 0 tot 4 jaar zijn zeer ingrijpend voor ouders. Dat zegt Boink, de Belangenvereniging voor Ouders in de kinderopvang. In de nieuwe richtlijnen staat, ook, staat dat ook hele jonge kinderen tien dagen in quarantaine moeten als er nauw contact geweest is met iemand met corona. Eerder waren ze uitgezonderd van die regels. Het RIVM heeft vanmiddag de quarantainerichtlijnen verzwaard vanwege de Omicron-variant. Ook mensen die gevaccineerd zijn of corona hebben doorgemaakt... moeten vanaf nu in quarantaine als ze nauw contact hebben gehad met iemand met corona. Het weer, de temperaturen variëren van min 5 in Groningen tot plus 3 in het zuiden.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 It's gonna take some time, but I'll get there. Top to toe and tailbacks. Oh, I got red lights on the run. But soon there'll be a freeway, yeah. Get my feet on holy ground so I sing for you. Though you can't hear me when I get through, and feel you near me. driving in my car, I'm driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me He's just the same Just the same get my feet on holy ground. So I'll sing for you, though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me, driving in my car, driving home for Christmas. Driving home for Christmas with a thousand memories Take a look at the driver next to me He's just the same He's driving home, driving home Driving home for Christmas Miss Jackson if you're nasty. I'm nasty, Oh, het kriebelt in mijn buik. Als de kerst weer voor de deur staat. Met hopelijk een winters Ik wil schaatsen, ik vind het heerlijk. Het mag van mij. lekker eten en gezelligheid. Het kriebelt in mijn buik, door die lichtjes in je ogen.